En als er al een storing is opgetreden, kan het tot op enkele meters nauwkeurig melden waar die zit. Netbeheerders Liander en Enexis denken dat ze het aantal storingen zo met een kwart kunnen terugdringen. De zwarte doos van het Russische gevechtstoestel dat door Turkije is neergehaald is te beschadigd om te kunnen worden uitgelezen, zegt het ministerie van Defensie in Rusland. Eind vorige maand haalde de Turkse luchtmacht het vliegtuig neer omdat het in het Turkse luchtruim zou hebben gevlogen. Rusland wilde met de gegevens van de zwarte doos bewijzen dat het vliegtuig nooit de Turkse grens is gepasseerd. De Russische onderzoekers hebben nu internationale hulp ingeroepen om te proberen alsnog informatie uit de vluchtrecorder te halen. De regering van Mali heeft opnieuw de noodtoestand uitgeroepen in het land. De verhoogde staat van paraatheid ging in om middernacht en duurt zeker tien dagen. In 2013 versloeg een internationale troepenmacht de rebellen in Mali en sindsdien is er een broze vrede in het land. Maar de afgelopen tijd is het geweld weer opgelaaid. Vorige maand was de noodtoestand ook al enkele dagen van kracht na de gijzeling in een hotel in de hoofdstad Bamako. Het is niet bekendgemaakt waarom de noodtoestand nu is afgekondigd. Mogelijk zijn er aanwijzingen dat terreurgroepen opnieuw een aanslag willen plegen. Het weer, het blijft vannacht zacht met minima tussen 7 en 12 graden. Er staat een stevige zuidwestenwind met vooral op de wadden kans op zware windstoten. Overdag is het bewolkt, blijft wel droog.